Dit is Ewout Jong met het NOS-journaal. Oud-premier De Jong dreigt zijn partij het CDA te verlaten als het kabinet Rutte inderdaad een miljard euro bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Hij zegt dat in Nieuwsuur. Als dat gebeurt wil ik er niets meer mee te maken hebben, zegt De Jong over het kabinet. Ik stap er dan uit en ga er tegen vechten met mijn laatste krachten. In een brief aan de CDA-onderhandelaars in het Katshuis waarschuwden andere CDA-prominenten, zoals oud-premier Lubbers eerder al voor bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Twee kranten melden vanmorgen dat er overeenstemming zou zijn over een bezuiniging van een miljard. De zaak rond de Nederlandse ambtenaar die is opgepakt wegens spionage had verband met een grote spionagezaak die vorig jaar in Duitsland aan het licht kwam. Het Russische echtpaar waar de 60-jarige man uit Den Haag zijn informatie aan zou hebben verkocht werd in 2011 opgepakt in Duitsland. De vrouw van het echtpaar werd in oktober 2011 op heterdaad betrapt toen ze een gecodeerde boodschap beluisterde. Ze zou samen met haar man werken voor de Russische Buitenlandse Inlichtingendienst SVR. Het OM in Duitsland denkt dat ze al sinds 1988 actief waren als spionagezaak eerst nog in het toenmalige West-Duitsland. Hun arrestatie zou een direct gevolg zijn geweest van de aanhouding van tien Russische spionnen in de Verenigde Staten in de zomer van 2010. De Hongaarse president Schmid is niet van plan om op te stappen. Dat zei hij in een interview voor de Hongaarse televisie. Schmid kwam in opspraak vanwege plagiaat met zijn proefschrift. De Universiteit van Budapest nam hem gisteren zijn doctorstitel af, omdat was gebleken dat hij het grootste gedeelte van zijn proefschrift uit 1992 had overgeschreven. In het interview zei de president dat hij vindt dat de zaak niets met het presidentschap te maken heeft, maar de oppositie vindt dat Schmid zijn taak niet meer kan uitoefenen vanwege de kwestie.